uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De verplichte vermindering van eiwit in veevoer gaat niet door, melden Haagse bronnen. De maatregel levert te weinig stikstofwinst op. Minister Schouten maakt het besluit later vandaag officieel bekend. Veel veehouders verzetten zich hevig tegen verplicht minder eiwit. Volgens hen is het slecht voor de gezondheid van de dieren. Minister Schouten liet de maatregel doorrekenen door de Universiteit Wageningen. En die zegt dat de opbrengst minimaal is. De minister moet nu op zoek naar andere maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. België gaat boetes uitdelen aan mensen die zich moeten laten testen op corona, maar dat niet doen. De boete kan oplopen tot 4000 euro of maximaal een half jaar cel. Belgen die terugkomen uit een coronabrandhaard zijn verplicht om zich te laten testen en om minimaal 9 dagen thuis in quarantaine te gaan. Maar volgens de regering laat maar de helft van de mensen zich daadwerkelijk testen en zijn daarom sancties nodig. Op de snelweg bij Berlijn is een automobilist aangehouden... die in korte tijd op drie plaatsen een ongeluk had veroorzaakt. Zes mensen raakten gewond, van wie drie ernstig. De Duitse politie gaat uit van een aanslag. En het Berlijnse Openbaar Ministerie spreekt van een moslim-extremistisch motief. Maar er zijn ook aanwijzingen dat de Irakees van 30 psychische problemen had. De automobilist ramde gisteravond op de snelweg een aantal voertuigen... waaronder drie motoren. Tegen agenten riep hij dat hij een gevaarlijk voorwerp bij zich had... wat later niet bleek te kloppen. Dwight Lodeweges neemt voorlopig de taken over van Ronald Koeman... als bondscoach van het Nederlands elftal. De KVB heeft dat bevestigd. Lodeweges is nu nog de assistent van Koeman... die de nieuwe trainer wordt van Barcelona. Koeman tekent bij de Catalaanse club een contract voor twee jaar... en hij wordt vanavond om zes uur in Barcelona gepresenteerd. Koeman had nog een doorlopend contract bij de KNVB...